Mariette Krol met het NOS Journaal. Schooljaar niet voor de klas. Uit cijfers van het CBS blijkt dat 63% iets anders is gaan doen... vaak als manager of adviseur in het basisonderwijs. Het aantal vrouwen dat de PABO heeft afgerond, maar geen juf is geworden, was 43%. Zij hebben vaak een baan in de kinderopvang of als onderwijsassistent. Rond deze tijd begint in Amerika het debat tussen de twee kandidaten voor het vicepresidentschap. Dat gaat tussen Mike Pence, de running mate van Donald Trump... en Tim Kaine, de vicepresidentskandidaat van Hillary Clinton. Zowel Pence als Kaine zijn ervaren politici. Mike Pence is de christelijke en conservatieve gouverneur van Indiana... en was lange tijd lid van het Huis van Afgevaardigden in Washington. Hij staat inmiddels bekend als de puinruimer van Donald Trump. Tim Kaine was eerder gouverneur van Virginia en burgemeester. Hij moet Hillary Clinton een vertrouwenwekkender imago geven. De Britse onafhankelijkheidspartij UKIP zit na 18 dagen alweer zonder leider. De opvolger van Nigel Farage, die vorige maand in een interne leiderschapsverkiezing was gekozen, wil geen partijleider meer worden. Diane James zegt dat ze zich niet genoeg gesteund voelt door de partijleden, melden Britse media. James werd twee dagen na haar verkiezing bespuugd op een treinstation in Londen. Ook dat zou van invloed zijn geweest op haar besluit. Theaterregisseur Ivo van Hoven heeft de Vlaamse Cultuurprijs gekregen. Zijn geboorteland eert hem daarmee voor zijn verbluffende hoeveelheid aan hoogstaande producties. Van Hoven is directeur van toneelgroep Amsterdam, maar leidde ook het Holland Festival en maakte voorstellingen in onder meer Londen, Berlijn en New York. Het weer, vannacht opklaringen en fris, koelt af naar 3 tot 7 graden. De komende dag opnieuw zonnig, vanmiddag ongeveer 14 graden...